Robert Baltus met het NOS Journaal. Bos speelde zijn hele carrière voor Vitesse. Vanaf 2009 was hij twee jaar hoofdcoach voor de Arnhemse voetbalclub. Na een kort avontuur in Polen ging hij aan de slag bij FC Dordrecht. Daar moest hij vanwege zijn ziekte stoppen als coach. Theo Bos is 47 jaar geworden. Netwerksite Facebook neemt Atlas Advertiser Suite van softwarebedrijf Microsoft over. Het gaat om een aantal online advertentieproducten die adverteerders helpen hun eigen doelgroep te bereiken door de selectie van de juiste websites. Facebook wil met de aankoop een sterkere positie op de online advertentiemarkt krijgen ten opzichte van de grootste concurrent Google. De NAM misleidt de bevolking over de gevolgen van gaswinning. Dat zegt oud-NAM-ingenieur Adrian Houtenbos in Nieuwsuur. Hij analyseerde zelf gasvelden en trekt andere conclusies dan de NAM. In Noordwest-Friesland daalde de bodem niet te verwachten 8, maar 13 centimeter. En ondanks het stopzetten van de winning in 2008 daalt de bodem nog steeds. Volgens de NAM stopt de bodemdaling zodra de gaskraan dichtgaat, maar volgens Houtenbos is dit hand aan de kraan principe een fabeltje. De oppositie in de Tweede Kamer vindt het lijstje van het kabinet met bezuinigingen en lastenverzwaringen voor 2014 visieloos. De maatregelen die moeten leiden tot 4,5 miljard euro extra besparingen werden vanmiddag in grote lijnen bekend. Coalitiepartijen VVD en PvdA zoeken in de Kamer naar steun voor de plannen. Die zijn nodig om het begrotingstekort volgend jaar onder de 3% te krijgen. Daarnaast moet het kabinet met werkgevers en werknemers tot een sociaal akkoord komen.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 shake it.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 never mind. And get me waking. taught to respect. ritme van Zandvoort, op 106.9 CFFM Ik heb een masker opgezet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 真的。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 cigarette same faces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 stop drop to all flop hot cheese. Queen of hearts, the sea. She got soul in the beauty of a melody. Yeah. time